Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Oekraïne worden nog steeds mensen onder het puin vandaan gehaald... nadat er weer Russische bommen en raketten zijn neergekomen. Het dodental in een stad in het zuiden staat nu op zes, zegt de burgemeester daar. Deze defensie-expert is bang dat er ook bij de gevechten de komende dagen veel slachtoffers zullen vallen. Ik denk zeker niet in tientallen, ik over doden en uh, gewonden. Dan praat ik over heel veel slachtoffers elke dag. Echt een hele intensieve fase van de oorlog. Dus als we zeggen dorpen veroverd, dan klinkt dat klein. Maar deze oorlog is nu helemaal niet klein op dit moment. In Engeland is ophef over een celstraf voor een vrouw die zelf abortuspillen slikte. Ze zei tegen haar arts dat ze zeven weken zwanger was, terwijl dat er eigenlijk al meer dan dertig waren. Ze kreeg twee jaar cel. Vrouwenrechtenorganisaties vinden dat niet terecht. Zij vinden dat kwetsbare vrouwen meer beschermd zouden moeten worden. En voetballers in ons land zijn meer gaan verdienen, staat in het FD. Dat is opvallend, want veel clubs beloofden juist dat ze de hand op de knip zouden houden... om coronasteun te kunnen krijgen. Een sporteconoom zegt dat het erop lijkt dat die steun is gebruikt... om de spelersalarissen gelijk te houden of zelfs te verhogen. En het heeft een maand niet geregend. En omdat het ook warm is, hebben akkerbouwers moeite om hun groenten en fruit te laten groeien. Bijvoorbeeld de suikerbiet. Deze boer hoopt niet dat er een sproeiverbod komt zoals vorig jaar... toen hij alleen s'nachts zijn veld mocht bewateren. Dat wil zeggen dat je maar eh, de helft van je tijd eh, kan en mag beregenen. Dus dat je capaciteit weinig is. En dat wil gewoon zeggen dat het, eh, dat gewoon heel veel geld gaat kosten voor ons. Betekent dat we eh, waarschijnlijk eh, de opbrengsten die we willen hebben niet gaan halen. Vooral aardappelen hebben echt nog regen nodig, wil de oogst dit jaar wel lukken. Nou, dit, vandaag gaat het hem niet worden, want het weer nog opnieuw een zomerse dag... met strak blauwe luchten en volop zon. Het is ietsje minder warm wel dan de afgelopen dagen, 26 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog steeds een paar files. Op de A1 heb je de meeste vertraging van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Muiden. Door de nasleep van een ongeluk is het oponthoud nog 20 minuten.